Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer heeft tot diep in de nacht gedebatteerd over Afghanistan. Het kabinet werd op het matje geroepen over de evacuaties van Nederlanders... en mensen die het Nederlandse leger hebben geholpen... Daarbij ging veel mis, gaven demissionair minister Kaag en premier Rutte toe. We hebben gehandeld op basis van verkeerde aannames. En dit is een heel bitter feit, een bittere constatering. En ook mij spijt dat enorm. Ik vind dat verschrikkelijk. Ehm, ehm, dat is geen totaal falen, zoals sommigen gezegd hebben. Want er is veel gelukkig wel gelukt. Volgens het kabinet deed Nederland het niet veel slechter dan andere landen. Komt nog een onafhankelijk onderzoek. Zoals elk jaar zijn er alweer wat Prinsjesdagplannen uitgelekt. Het demissionaire kabinet wil 1 miljard extra uittrekken om daarmee sneller betaalbare huizen te bouwen. Andere ideeën om de bouw een boost te geven, zoals het afschaffen van de verhuurdersheffing, komen er niet. Scholieren die homo, lesbisch of transgender zijn, worden op de middelbare school vaker gepest door leraren. hebben de universiteiten van Utrecht en Groningen onderzocht. 14% van de hetero-jongeren zegt dat ze door leraren of schoolpersoneel worden gepest. Bij LHBTI-jongeren ligt dat percentage een stuk hoger. Het gaat vaak om kleine grapjes, zoals een leraar die zegt dat hij een homoleerling maar de roze map geeft. En dat was een lekker voetbalavondje voor Ajax gisteren. De Amsterdammers speelden in Lissabon hun eerste Champions League wedstrijd tegen Sporting Portugal. En wonnen met 5-1. Vier doelpunten kwamen op naam van Sebastien Haller. De trainer Ten Hag is tevreden, maar blijft wel kritisch. In de Champions League kun je geen moment verslappen. En het gaat niet om 99 procent. En zowel niet qua concentratie als qua lopen en rennen en samenwerken. Want dan loop je tegen de lamp. En dat is de les die we van vanavond mee moeten nemen. Steven Berghuis was na afloop iets minder kritisch. Hij scoorde de 3-1. Gewoon een complete avond voor mijzelf, maar ook voor het team. Ik heb echt genoten. Natuurlijk van mijn eigen moment, maar denk van ons hele spel. over twee weken mag Ajax weer Europees aan de bak, dan tegen de Turkse Besiktas. Het weer bewolkt met vooral in het noordoosten wat regen. Vanmiddag overal droog, af en toe zon en een gaatje of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij de afrit Haarlem-Zuid nog een file van 4 kilometer.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 Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit... zodat er sneller betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Het geld is bedoeld als een extra impuls, zo bevestigen bronnen aan de NOS. In Boelenslaan in Friesland hebben agenten een automobilist neergeschoten die op hen inreed. De man overleed ter plekke. De agenten hadden geprobeerd om hem te stoppen tijdens een controle, maar in plaats daarvan sloeg hij op de vlucht. Het weer bewolkt in wat regen, later ook af en toe zon en het wordt 18 tot 21 graden.